Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Air France KLM neemt een 30% in de concurrent Virgin Atlantic... van de Britse zakenman Richard Branson. Dat kost het bedrijf zo'n 250 miljoen euro. Air France KLM gaat daarvoor samenwerken met Delta en China Eastern. Die twee maatschappijen nemen ieder een belang van 10% in Air France KLM. De plannen van de carriers moeten nog goedgekeurd worden... door de aandeelhouders en de toezichthouders. In het Gelderse dorp Erichem woedt brand in een varkensschuur met duizenden varkens. De hulpdiensten proberen de dieren naar buiten te krijgen. Bij de brand komt veel rook vrij. De hulpdiensten waarschuwen omwonenden uit de rook te blijven. Voor zover bekend waren in de schuur geen personen aanwezig. De terugkeer van moslims op de Tempelberg is gepaard gegaan met veel geweld. Palestijnen gooiden met stenen en de Israëlische politie vuurde rubberen kogels af en schoot met traangas. Zeker 50 Palestijnen zijn gewond geraakt. Moslimleiders hadden de gelovigen opgeroepen naar de Al-Aqsa-moskee te komen... nadat de veiligheidsmaatregelen daar grotendeels waren opgeheven. Israël had onder meer veiligheidspoortjes geplaatst. Dat leidde tot grote spanningen. Bill Gates is niet langer de rijkste man ter wereld. Jeff Bezos heeft hem ingehaald. Blijkt uit de ranglijst van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. Bezos is de oprichter en bestuursvoorzitter van Amazon. Hij heeft een vermogen van 77,5 miljard euro.